Dat wil het kabinet. Vandaag bood premier Rutte excuses aan voor het Nederlands slavernijverleden. De reacties hierop zijn voorzichtig positief. Onder meer Aruba en Sint Maarten accepteerden ze. Verslaggever Bo is op Curaçao. Daar was niet iedereen er blij mee. Vandaag is niet iets um, uit het hart. Vandaag is een, echt een show. Wat betekent het voor jou dat die erkenning er nu is? Ehm, ja, heel veel. Want het, het, het toont dat zij aan de juiste kant van de geschiedenis stond. Het kabinet wil onder meer ook een slavernijmuseum oprichten. David Icke gaat in beroep tegen de uitspraak over zijn inreisverbod. Dat weet het AD. De rechtbank in Haarlem besliste vandaag dat de Britse complotdenker terecht Nederland niet in mag. Hij wilde spreken tijdens een demonstratie in Amsterdam, maar er waren signalen dat dat uit de hand zou lopen. Maar zijn advocaat vindt het te ver gaan dat Icke daardoor heel Europa niet meer in mag. Als je wel eens s'avonds over de A12 rijdt, let dan op. Je hebt daar straks wat minder plek op de weg. Een paar rijstroken zijn vanaf half tien dicht, omdat er wordt gewerkt aan de Nelson Mandela brug die over de snelweg gaat. Weet je misschien nog, die brug in Zoetermeer die op instorten staat. En dit seizoen vraagt om dennennaalden op tafel, haardhout voor een vuurtje... en natuurlijk een kerstboom in huis. Allemaal materialen uit de natuur, vol met spinnen, pissebedden, larven en mijten... die je met het blote oog niet ziet. Deze onderzoeker ontleden voor Omroep Gelderland een kerstboom vers uit het bos. Oh ja, daar komt die, kijk. De insecten komen dan ineens vanuit het veld, eh, waar het eh, behoorlijk koud is in de winter, eh, onze warme huiskamers in. En dan ontwaken ze eigenlijk. Ze worden weer actief en gaan aan de wandel. En dan wordt het wel heel gezellig druk met kerst in huis. Met maar liefst 25.000 insecten per boom. Dat bleek eerder uit Noors onderzoek. Gelukkig zijn de meesten niet schadelijk en gaan ze ook snel dood in je woonkamer door de warmte. Het weer is tijdelijk wat droger. Vanavond en vannacht zacht, een graad of 8. Morgen bewolkt af en toe een bui, dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste dagelijks files in de regio zijn opgelost.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 De beste Rainbow Classics. Tot 12 uur bij ZFM Zandvoort. Nummer 53. Rafael de Rie. Labels. zijn we dan. De kop is eraf van vijf uur lang radio, Rainbow Radio Zandvoort. De top 53. Geweldig. En dit was het eerste nummer, nummer 53 dus. we hakken er gelijk eventjes in qua administratie. Want we hebben hier de keer maar een minuutje om eh, te ja. kletsen. Want er zijn vele eh, nummers. Hup, uh, snel door. Rafael de met labels. <laughs> <laughs> die met labels mensen bewust wil maken van het feit... dat er meer lagen en verhalen achter een persoon zitten. Nou, hoe mooi is dat om de, eh, deze uitzending daar ook mee te openen. Welkom Mirko achter de techniek. Ja, dankjewel. Jelmer aan, het, eh, aan, de, de microfoon natuurlijk. En eh, Anja... Ook, ook aan de microfoon ja, en, eh, en, natuurlijk jezelf, hè, Ronald. Ja, precies. Ja. De catering is geregeld. Dat betekent dat we door kunnen naar het volgende nummer. Maar niet zonder even Jaap Koper te bedanken voor de heerlijke warming-up... die we het uur hiervoor hebben gehad met Alternative FM. Ja, het eerste volgende nummer is een verzoeknummer, hè? ja, een verzoeknummer, ja. We dus- weten niet van wie, maar we, we hebben wel een vermoeden. Want die heeft hem al eerder aangevraagd.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 And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. Cause all of the beautiful people do. And all the beautiful people too. Rainbow Radio Zandvoort, top 53. nummer 52. Alternate. Free. Rainbow Classics tot 12 uur bij ZFM Zandvoort. Nummer 51 Melissa Etheridge Come to my window naar de Rainbow Radio Zandvoort Top 53. Nummer 50. Pink met Willow Sage Heart. Cover Me in Sunshine. van Pink stond dus niet in de top 2000. Nee, maar wel, maar in wel onze in eigen onze top 53. Eh, Nummer 51 daarvoor Melissa Edwards met Come To My Window. En daarna het, daarvoor het heerlijke uh, eh, Ultronate met Free. Nou, het heerlijke free met alternate natuurlijk. We gaan door, want we hebben weinig tijd. En we zijn al uh, streng uh, berispt, op, onze, door onze technicus. Nummer 49, Sam Ryder. Nummer 49. Sam Ryder. Spaceman. If I was an astronaut, I'd be floating in midair. And a broken heart would just belong to someone else down there. I would be the same. Hey, goedenavond. Als het goed is hebben we hier iemand eh, aan de lijn die een verzoeknummer heeft eh, ingediend. Eh, met wie spreek ik? met Jason Gwen, hallo. Sorry, ik had mijn koptelefoon niet op. niet <laughs> Met wie spreek ik? spreek ik? Met Jason Gwen. Jij wel? Je hoort ook, ja, Anja hoort inderdaad niks. Dag Jason, hartstikke fijn dat je in de uitzending bent. <laughs> en wat leuk dat je dit nummer hebt aangevraagd, want je hebt het zelf geschreven. Ja, ik heb het nummer zelf geschreven, ja. Op in de Park is de eerste single uit 2017. Is destijds uitgekomen en eh, dat is alweer eh, vijf, zes jaar geleden, jongens. Joh, de tijd die vliegt. Ja, hey, en, en helaas blijkt dat ook voor ons te zijn. We gaan het gewoon lekker draaien en dankjewel dat je eventjes aan de telefoon kon komen. Ja, zeker. En superleuk dat jullie het niveau geïncludeerd hebben in de top 53, begreep ik, hè? Ja, top 53. En uh, we gaan er lekker naar luisteren. Up in the Park van Jason Quinn. Do you want to be a man? Do you want to be a woman? Do you want to be a man? Men like a woman. Do you want to be a woman? Do you want to be a man? Do you want to be a woman? Woman like a man. wanna be a woman? Do you wanna be a man? Man like a woman. for the dog? Is it the man who walks the talk, or is it the dog who walks the man? Is it the man who walks the talk, or is it the dog who walks the man? Up in the pop, pop, pop, pop, pop park, park, park, park, park. In the park, park, park, park, park. In the park, park, park, park, park. Is it the man who walks the dog, or is it the dog who walks the man? Is it the man who walks the dog, or is it the dog who walks the man? Up in the park, park, park, park, park. Up in the park, park, park, park, park. In the park, pop, park, park, park. In the park, pop, park, park. She can be the man. She can be the woman. She can be the man. Man like a woman. You can be the woman. You can be the man. You can be the woman. Woman like a man. Men like a woman, woman like a man. Men like a woman, woman like a man. Men like a woman, woman like a man. Woman like a woman like a man woman like a man De Zandvoort. Top 53. Nummer 48. Erasure. A Little Respect. 47. The Cure. A Forest. Pure a Forest eh, op ZFM Zandvoort. De Rainbow Radio Top 53 gaat zometeen verder. Maar niet voordat we weer een verzoeknummer hebben gedraaid. En dat is van mijn lieve vriend die naast me zit. Al eh, ruim bijna 2,5 jaar. En eh, dat gaan we ook goed vieren even tijdens de feestdagen. maar Bram, wat heb jij vanavond meegenomen naar de Top 53? Want ik heb je op verschillende manieren herinnerd om iets in te sturen. Welke heb je uitgekozen? Ik eh, was de lijst aan het invullen en toen zag ik dat er één bepaald nummer niet tussen stond... waar ik me wel over verbaasde, heel erg eerlijk gezegd. Dus toen eh, had ik hem bij, de, bij het verzoek maar eh, ingevuld, bij het verzoekje. En dat is uh, McLemore met, en Ryan Lewis met Same Love. Classic. En ook nog eens vijf minuten, dus je hebt het goed gedaan. <laughs> was in the third grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre K. Trippin'. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye bye. I don't know. Bye and I can't change. Even if I tried, even if gay, I would think hip hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other <laughs> behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit ins. It's human rights for everybody. There is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned when everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. press pause. Progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. And kids aren't walking around the hallway, plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all. But it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up. Radio Zandvoort top 53.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 En naar nummer 46, 45, 44. En dat mag ik allemaal niet noemen wat het is. Want ik heb maar heel weinig tijd. Gaan we luisteren naar Josephine Baker met... C'est ça le vrai bonheur. Nou, we, hebben nu dus weer te veel. Oh. we, hebben nu, we, hebben nu dus, we hebben nu dus 30 seconden nog. Ja, we gaan hem doen. Josephine Baker, oké. 43. Josephine Baker. C'est ça la vraie bonheur. bo ro ro ro bo ti ro do ro ro ro pi ro ri ro ri ro ri ro ri ro ri ro ri ro ri ro ri ro ri ro ba ro la la la la la la la no no la la la la la la la whoa Même, moi je t'aime, tu m'adores, je t'adore, Même, je t'aime, c'est simple quand même, c'est ça le vrai bonheur. Tu m'embrasses, je t'embrasse, toute peine semble vaine, nos heures sont claires, charmantes et légères, c'est ça le vrai bonheur, le vrai bonheur. C'est celui que l'on donne, et c'est aussi tu rêves. Moi je rêve, tu t'éveilles, je m'éveille, même je t'aime, on s'aime de même. C'est ça le vrai bonheur. tu m'aimes, moi je t'aime, tu m'adores, je t'adore, tu m'aimes, je t'aime, c'est simple quand même, c'est ça le vrai bonheur. Tu m'en je t'embrasse, toute peine semble vaine, heures sans claires, charmantes et légère c'est ça le vrai bonheur, le vrai bonheur, et celui que l'on donne, et c'est aussi l'ange reçoit. Quand tu rêves, moi je rêve, tu t'éveilles, je m'éveille, tu m'aimes, je t'aime, on s'aime de même. C'est ça, le vrai bonheur. Ja, je gelooft het niet. Het eerste uur zit er alweer op. Met heerlijke nummers van een geweldige lijst. Eh, verrassend voor ons allen. Dus, ja, eh, er zitten echt eh, leuke nummers in die we niet verwacht hadden. Nee, zeker. Dus en dat belooft veel voor, het, voor het tweede uur. Wij weten lekker al wat er gaat gebeuren.